Meldpunten en tientallen hulpverleners zien een groei in het aantal bezorgde telefoontjes... Alleen al in Amsterdam melden zich in juni 21 jongeren. Ongeveer twee keer zoveel als de maand ervoor. De PvdA wil dat het kabinet maatregelen neemt. De partij wil dat er speciale teams komen die desnoods afreizen naar het land van herkomst van de ouders om de jongeren terug te halen. Ook wil de PvdA een onderzoek naar de omvang van het probleem. Volgens het ministerie van Justitie komen elk jaar tientallen jongeren niet terug van vakantie omdat ze zijn uitgehuwelijkt. Het aantal gevallen van Mexicaanse griep is niet meer bij te houden. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het virus zich zo snel verspreidt dat het registreren van besmettingen ondoenlijk is. Er zijn ruim 94.000 gevallen bekend. Volgens de WHO zijn er aanzienlijk meer mensen ziek dan tot nu toe bekend is. Ook omdat veel mensen met griepverschijnselen zich niet bij een arts melden. In Marseille in Zuid-Frankrijk is het dak van een podium ingestort waarop Madonna zou optreden. Daarbij zijn een dode en zes gevonden gevallen. De slachtoffers waren met andere medewerkers bezig het podium op te bouwen van een concert van Madonna op zondag in het stadion van Olympique Marseille. Het concert is afgelast. Justitie in Duitsland is een onderzoek begonnen naar een serie tuinkabouters die de Hitler goed brengen. De omstreden kabouters zijn gemaakt door een Duitse kunstenaar. Hij maakte honderden verschillende kabouters, ook in andere houdingen. De man zegt dat hij verrast is over de ophef die zijn werk heeft veroorzaakt.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 Super Bowl, blimp, good, yeah, on top. Could I be a bird? I gotta be fly, butterfly and spur, and I gotta come and she make it bounce in the room. Hey girl, come on, baby, you can find something that can I get on your hot air balloon?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 Houston women, I jump ship, follow board. One of Miami women that probably adore. Cali is the zeggen ze in Zuid-Soedan. Voor veel vluchtelingen begint dit gezegde voorzichtig werkelijkheid te worden. Ze keren terug naar huis, mede dankzij het succesvolle project Veilig Thuis in Zuid-Soedan.